van 4 uur. Kees Groot met het NOS aantal woningen dat zeer veel geluidsoverlast heeft weliswaar gestegen. Maar dat aantal blijft nog steeds 19% onder de norm. Dus dat mag, zegt de luchthaven. Bewoners vinden juist dat uit de rapportage blijkt dat er weinig groei mogelijk is. Op basis van het rapport hopen de luchthaven en bewoners afspraken te maken over de groei van Schiphol na 2020. Luchtvaartmaatschappij Ryanair schrapt vanaf november nog eens tientallen vluchten. Daardoor worden duizenden mensen gedupeerd. Volgens Ryanair zijn de annuleringen nodig omdat personeel een overschot aan vakantiedagen heeft. Door dezelfde problemen moest het bedrijf al eerder vluchten schrappen. Het Iraakse parlement heeft premier Abadi opgeroepen troepen te sturen naar de Koerdische regio Kirkuk. Daar werd eergisteren een referendum gehouden over onafhankelijkheid. Het Iraakse parlement wil dat de militairen de olievelden in de regio veilig stellen. In Kirkuk wonen behalve Koerden ook veel Arabieren. De Palestijnse gebieden zijn lid geworden van Interpol. De lidstaten van de internationale politieorganisatie stemden in meerderheid voor het lidmaatschap. Israël heeft het lidmaatschap lang geprobeerd tegen te houden, omdat de Palestijnse staat niet erkend is. De Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken noemt de toetreding een overwinning. Het is Feyenoord-fans toch gelukt om gisteren bij de Champions League-wedstrijd tegen Napoli te zijn. Twee supporters zeggen tegen RTV Rijnmond dat ze hun OV-chipkaart hebben gebruikt om kaarten te krijgen. Daarbij zeiden ze dat ze uit België kwamen. Supporters van Feyenoord waren niet welkom in het stadion vanwege de rellen in 2015 in Rome. Het weer op veel plaatsen is het vrij zonnig bij 17 tot 21 graden. Alleen in het noorden zijn er eerst nog meer wolken. Morgen overwegend bewolkt, soms wat zon, maar ook een bui. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANBB. Files in de Randstad op de A1 richting Amersfoort bij Inbrugge 5 kilometer. A2 richting Utrecht bij Maarsen 3. A4 richting Den Haag bij Nieuw-Vennep 7 kilometer. Dan de A15 Europort richting Gorkum bij Pernis 4 kilometer. Een ongeluk op de weg van Rotterdam richting Europort. Daar staat bij Sliedrecht Oost 4 kilometer file. Dan verderop bij knooppunt Benelux 8 8 kilometer met een vertraging van inmiddels een half uur. Want door een politieonderzoek is daar de ook dicht. Dan de A20 richting Gouda voor Rotterdam-Krooswijk, 5 kilometer. Op de A27 richting Gorkum bij knooppunt Rijnsweert 5.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 siempre cantaré. Cuando se inmale dolores, cuando se quema amores, cuando se malas su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmale dolores, cuando se quema amores, cuando se inma su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba ta gitana que yo siempre cantaré. Que solo vive enamorada. cantaré Cuando se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores cuando se los pobre cuando se inmala su vela, cuando se inmala doctor.